uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Bij de bedrijven die in een straal van 10 kilometer rond Hekendorp liggen... is geen vogelgriep gevonden. Daarom wordt het landelijk vervoersverbod onmiddellijk opgeheven... schrijft staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer. Het verbod werd zondag ingesteld nadat bij een bedrijf in Hekendorp vogelgriep was vastgesteld. Nederland levert geen grondtroepen voor de strijd tegen IS in Irak. Dat heeft minister Koenders geantwoord op vragen van Kamerlid Bontes. Generaal Middendorp zei gisteren dat hij niet uitsluit dat Nederlandse militairen ook buiten de basis zullen opereren. Koenders benadrukte dat het buiten de poort gaan nu niet aan de orde is. In Oekraïne is een aanslag vereideld op een Nederlandse regeringsdelegatie, zegt de Oekraïense Veiligheidsdienst. Een vrouw, geronseld en opgeleid door de Russen, moest een aanslag plegen op de delegatie met minister Koenders. Of het bericht klopt is moeilijk te controleren. Minister Koenders zegt dat hij niets weet van een aanslag en dat hij het gaat uitzoeken. Het vorige kabinet heeft zich in 2012 voorbereid op een terugkeer naar de gulden. Het tv-programma Argos meldt dat vanavond en minister Dijsselbloem heeft het bij RTL Z bevestigd. Al snel werd duidelijk dat de eurocrisis door een terugkeer alleen maar verder zou escaleren, zei hij. Het moest volgens Dijsselbloem wel allemaal geheim blijven omdat er anders paniek was uitgebroken op de financiële markten. Kamervoorzitter van Miltenburg heeft een conflict met het personeel van de Tweede Kamer. De zaak komt donderdag zelfs voor de rechter. Ze zou de ondernemingsraad hebben gepasseerd bij de oprichting van een stafbureau ter ondersteuning van haarzelf. Van Miltenburg zelf wil er nu niets over zeggen. De Karel Doorman is aangekomen in Sierra Leone, een van de landen die zijn getroffen door ebola. Aan boord van het marineschip zijn hulpgoederen zoals handschoenen, maskers, ontsmettingsmiddelen en mobiele laboratoria. De Karel Doorman gaat ook nog naar Liberia en Guinea. Het weer bewolkt en soms wat motregen. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk op de meeste plaatsen droog.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 Dus min of meer gebruikelijk. De, dit zijn de bijzonderheden. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude en Vianen 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Er is een ongeluk gebeurd. Verderop eh, tussen Everdingen en Waardenburg nog 14 kilometer op de A2 vanuit Utrecht naar het zuiden. En op de A9 Alkmaar-Diemen tussen Aalsmeer en knooppunt Holendrecht 7 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. A12 vanuit Den Haag tussen het Malieveld en het knooppunt Prins Klausplein 4 kilometer heeft een kapotte auto gestaan, maar de weg is weer vrij. A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Arkel en Hardingsveld-Giezendam veel vertraging. 10 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht, want er staat nog steeds een kapotte vrachtwagen. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het knooppunt plein over 13 kilometer aansluiten.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 She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody. love somebody, set them free. that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me.